De rechtbank acht poging tot moord niet bewezen, maar het hof wel, vandaar de twee jaar hogere straf van 11 jaar. Rijkswaterstaat vindt dat het afgeven van een weeralarm door de overheid voldoende zou moeten zijn. De weggebruikers hebben volgens de dienst het meest aan eenduidige informatie. De ANWB gaf voor vanochtend een spitsalarm uit in verband met sneeuw en gladheid en ontwrichting van de ochtendspits, maar achteraf bleek dat het allemaal erg meeviel. Rijkswaterstaat komt pas met een alarm als mensen hun bestemming niet dreigen te bereiken. IJsland heeft met Nederland en Groot-Brittannië een ontwerpovereenkomst bereikt over het terugbetalen van de schulden van de iSafe-bank. Details over de regeling zijn nog niet bekendgemaakt, maar voor Nederland gaat het om een bedrag van 1,3 miljard euro. Het is geld dat aan spaarders is voorgeschoten toen twee jaar geleden de iSafe-bank omviel. Het IJslandse parlement moet er nu over stemmen. De mensenrechtenorganisatie van de EU heeft zware kritiek op Tsjechië vanwege een homotest voor asielzoekers. Bij mensen die zeggen dat ze in eigen land vervolgd worden omdat ze homo zijn, wordt met apparatuur gemeten of ze opgewonden raken van heteroporno. Is dat zo, dan wordt het asielverzoek afgewezen. De Tsjechische regering zegt dat de test maar een paar keer is gebruikt en dan ook nog met toestemming van de asielzoeker. Het weer verspreid trekken buien over. In het oosten mogelijk met natte sneeuw.